Morat terwakili met het NOS-journaal. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector... een gezamenlijke boodschap overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en organisaties. Aan dat overleg deden ook actiegroepen als Agractie en Farmers Defence Force mee. In een gezamenlijke verklaring staat dat de boeren geen vertrouwen hebben in het overleg... dat vrijdag wordt gehouden onder leiding van stikstofbemiddelaar Remkes. Toch gaat LTO erheen. Na afloop zullen de boeren verdere stappen afstemmen, staat in de verklaring. In de Amerikaanse staat Utah zijn menselijke voetsporen gevonden... die mogelijk 12.000 jaar oud zijn. Dat wil zeggen uit het einde van de laatste ijstijd. Archeologen vonden de sporen in een opgedroogd meer in het noorden van de staat. Het zijn voetafdrukken van volwassenen en kinderen... die daar langs een rivierbedding leefden. De voetstappen moeten in zogenoemd drasland zijn gezet. Dat is moerassige grond die daar al zeker 10.000 jaar niet meer voorkomt. De sporen werden bij toeval gevonden... Het zijn wat worden genoemd ghost tracks. Die zijn alleen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar. In een woning in Roermond zijn vanavond twee doden gevonden. Er zou zijn geschoten. Een Limburg schrijft dat het mogelijk een man en zijn ex-partner zijn... die samen in de woning waren. Na de schoten werd de politie gealarmeerd... die uiteindelijk de woning is binnengegaan en de twee lichamen aantrof. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio nagorno karabach lijkt te zijn opgeleid. Bij gevechten zijn drie militairen om het leven gekomen. Dat was in een corridor die nagorno karabach verbindt met Armenië. Twee Armeense militairen kwamen om en 14 raakten gewond, meldt het leger van Nagorno-Karabakh. Aan de kant van Azerbeidzjan werd één soldaat gedood. Dat stelt het ministerie van Defensie daar. Rusland heeft een vredesmacht van circa 2000 manschappen in het gebied. Volgens het Russische staatsbureau Interfax is het staakt het vuren tenminste één keer geschonden door de Azerbeidzjaanse militairen.